Dat zeggen de Europese ministers van Buitenlandse Zaken in een verklaring. Ook Duitsland ondertekende die verklaring. Op de G20-top gingen de Duitsers nog niet zo ver. De EU wil nog wel het VN-rapport van de deskundigen afwachten... voordat kan worden gesproken over een aanval. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry zei in reactie dat de Verenigde Staten dankbaar zijn voor de verklaring. Hij sprak van een sterke verklaring over de noodzaak voor verantwoording. Uitdager Peer Steinbrück van de Duitse bondskanselier Merkel zegt dat hij wordt gechanteerd. Een onbekende heeft de Duitse sociaal-democratische leider gedreigd alles te vertellen over een illegale werkster die de familie Steinbrück 14 jaar geleden in dienst zou hebben gehad. Als Steinbrück zich terugtrekt uit de race om het bondskanselierschap, zal de man zijn mond houden. Steinbrück heeft aangifte gedaan wegens chantage. De recessie in Griekenland is volgend jaar voorbij. Volgens premier Samaras zijn de belangrijkste maatregelen genomen om het land uit de crisis te halen. Hij voorspelt dat de inkomsten dit jaar zelfs hoger zijn dan de uitgaven, zonder de rentebetaling op de schulden mee te rekenen. De Griekse economie is sinds 2008 met ongeveer 23 gekrompen. In ruil voor steun uit het buitenland moest de regering drastische bezuinigingen en hervormingen doorvoeren. De afgelopen jaren zijn vele duizenden Grieken hun baan kwijtgeraakt of ze zijn minder gaan verdienen. De verkoop van sterke drank is in Nederland in de eerste helft van het jaar afgenomen met 10%. Dat zegt Spirits NL, de vereniging van importeurs en producenten van gedistilleerde dranken. Volgens directeur Stassen is er geen andere oorzaak aan te wijzen dan de accijnsverhoging die per 1 januari werd ingevoerd. En dan het weer vanavond en komende nacht raakt het bewolkt en dan gaat het regen. Het koelt af naar 14 graden. Morgen overdag blijft het zeer regenachtig in het noordoosten en oosten van het land. Dan kan 10 tot 30 mm regen vallen.